Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het aandeel fietsers onder verkeersdoden in het Nederlandse verkeer neemt verder toe. Vorig jaar was 39% van de slachtoffers fietser. Aan het begin van deze eeuw was dat nog zo'n 20%. Vorig jaar kwamen 270 fietsers om in het verkeer. Het merendeel door een botsing met een auto. Sinds 2020 sterven er meer fietsers in het verkeer dan automobilisten. Voor het eerst zijn ouders veroordeeld voor een schietpartij die hun kind heeft aangericht. In de Verenigde Staten moet een echtpaar in Michigan tot 15 jaar de cel in... voor de schoolshooting van hun 15-jarige kind. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Volgens justitie negeerden de ouders signalen en gaven ze hun zoon een wapen. Wetenschappers uit Maastricht lijken te hebben ontdekt hoe een een-eigen tweeling ontstaat. Niet eerder werd de ontstaanswijze waargenomen en het was ook niet bekend hoe die in zijn werk ging. Simpel gezegd kan een een-eiige tweeling ontstaan als het embryo in een heel vroeg stadium een versnelde groei laat zien. Het embryo wordt dan in tweeën uiteengetrokken. Volgens de onderzoekers is deze nieuwe kennis waardevol. Zo kunnen complicaties bij tweelingzwangerschappen tijdens de vroege innesteling mogelijk voorkomen of behandeld worden. In de kwartfinales van de Champions League hebben Real Madrid en Manchester City gelijk gespeeld. In de Spaanse stad werd het 3-3. Ook Arsenal speelde gelijk tegen Bayern München in eigen huis. In Londen werd het 2-2. Volgende week woensdag worden de returnwedstrijden gespeeld. Dan wordt duidelijk welke clubs de halve finale van de Champions League bereiken. Het weer. Vannacht neemt de wind steeds wat verder af. Hier en daar kan nog wel een bui vallen. Vanaf de ochtend droog, dan ook meer ruimte voor de zon dan gisteren.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 I wanna be with you every day. Cause I got a feeling it's beginning to grow. There's only one. One night in heaven. One night in heaven. One night in heaven. One night in heaven. One night in heaven. One night in heaven.